Welkom iedereen met uh, eh, Who's Place. Eh, ik ga u het beste proberen geven van de elektronische muziek. Eh, op de achtergrond nu hoorde Sysex. Sysex is ook gekend als Heinrich Tilak uit Duitsland. Hij heeft veel oldschool asset geproduceerd en enorm veel ambient. En dit is een van zijn outro's. Daarna nemen we een introotje van Dooley Perkins en Mad Madlib. Madlib gekend als Quasimoto of eh, projecten zoals eh, Yesterday's New Quintet of Lootpack, J-Lab. En dit is meestal, hij houdt hij meestal bezig met uh, hip-hop jazz. Maar nu met Dooley Perkins heeft hij zo meer een new school soul, solly hip-hop ding gedaan. Heeft gedaan en eh, het is echt cool. En daarvan gaan we een introotje nemen, gevolgd door eh, een beetje noise van de eh, Finse duo Sonic En zou ik maar zeggen, geniet er maar van. Check it out. <coughs> Mom, shelter. Coconut split. We're last day children. <laughs> we are from a city called Oxnard, California. Crazy, Crazy town. People gotta, wake, up, right now. They all worried, about, what they're wearing. They're using it for a I got messages. all over my I'm putting all these messages out. dit was eh C4 eh, op Warp Records. En de LP noemt Artificial Intelligence, tweede deel, nummer Spangle. Nu gevolgd door uh, The Ecstasy of St. Teresa. Een remix van Ecstasy of St. Teresa zelf. Uitgebracht op eh, Free Records. En het is een Mirror Effect mix. Lay back and enjoy this shit. Thank you. pump enjoyment. It's geared for you to think. So for those of you who don't think too much, I'm just telling you about that shit before we drop it on you. yo, yo. Dat was DJ Food op Ninja Tune. En een album noemt Kaleidoscope, nummertje The Crow. DJ Food is een mixmax van verschillende producers. Uh, Coldcut is ermee begonnen en dan uh, mensen zoals eh, Patrick Carpenter, Paul Brook, strictly Kev. En eh, daarom doet je voel de ook van verschillende gerechten. Nu eh, de eerste Skund eh, nummer. En dit is geproduceerd door Fatboy Slim. The Weekend start here. Check this out. Oh! oké, dus dat noise dings was eigenlijk van eh, Thomas P. Hetman, bekend als Silent, Brain. En eh, als Silent Brain maakte hij headsets en maakte techno. Maar dat was een zijprojectje van hem en uh, eh, NLP Braum. Dat is een van zijn nummertjes. Uh, gevolgd door Redza. Zo'n een broken beats jazzy shit ding. en, super. Het is normaal een nieuw plaatje, maar ik hoop dat hij er nog zo van die eh, nummertjes gaat maken. Gevolgd door een van mijn favoriete producers, uh, Die mannen die steken soul en techno. Damn, ongelooflijk. Dus eh, dat is released op dat eigen label, dat is uh, Beam Up Records. deze twee kerels komen eigenlijk van Rotterdam en hebben lange weg gedaan eerder dat ze zo goed Ah ja, niet alleen daar, maar echt zijn nog goede nummers zou zeggen, geniet er maar van en uh, straks. Yo. Thank you. max, de max. Die mannen zijn ongelooflijk. Ehm, hier hebben we... Eh, de show is bijna te einde, maar we gaan nog twee, één nummer geven, ik het zo zeggen. En een klein introotje. Dat introotje is eh, made in Belgium, dus uh, Acid Cook, Laurent Jadot en uh, D-Jack, die samen um, een EP'tje e gemaakt hebben op Dance Opera. En het noemt eh, Encephaloide disturbances. Eh, en het nummer genoemd, ay, nummertje, het introotje is digital ectoplasm. Check it. En daarachter hebben we Air Liquid, eh, afkomstig van Keulen. Bekend voor al de Amond Acid sessies. Check it out. This is not a mind journey. This is a body journey. mackerel sky, ever-changing funnel of organic matters. Bullets of light invade you, make you meltable, fusible, untouchable, lighter than vanity, levitating sprinkled, peppered, studded, parked obeloids, rides of colors, kaleidoscoping indigos. Gravity is just a word now. V T O L. Vertical, takeoff or landing strobing lights pass you, flowers bursting, clouds swirling, time warping, and chaos rules. Burnout, burnout. Your walk in space has begun. Don't look back, your mind has a mind of its own. It's falling, floating, it feels the current of life energy in a new dimension of cubical and circular motions. It's bigger than life. Darkness speeds to light on prismatic thought waves, and you ride them to the shore of a delirious no man's land. Oceans of solitary first steps. This is your reality. There is no other reality but your own. <laughs> From monoliths of ice age to stoned age to no age to nobody, just your mind expanding, racing blues, reds, yellows, white light, indigos, greens, screaming back to reds and white, coming, coming faster, peaking new climax. The seconds tick and tick and tick. You miss nothing as you fly up to the islands in the dark seas. Nephology is your new religion, and you are the nucleus, the center of the vastness they call the universe, they call God. It's all so clear, you've made it. All this time you thought it was a lie, and now truth looks at you like a mirror, shatters into a thousand seas, like a trillion drops of mercury falling from your eyes like lava. not a mind trip. This is a body journey. Suddenly you feel the sun. Degrees of forgotten degrees of burning your cold hands, hot flames licking you all over. It's re-entry time. You want to turn time. You want to touch, you want to feel like never Big respect for Air Liquid. Um, en a big respect to G voor, help, voor mij te helpen uh, die show waar te maken. Ik was hier host van de avond, uh, Wooming. En uh, eh, hopen jullie nog te horen niet, maar nog te ontmoeten. Virtueel dan. Uh, all the volgende euh, sessie. and check it out, out of the hood. Salut. See uh, ya. Peace out. Velvet satin splashes of fingers on sequined nerve endings prolong what we've always wanted. It's too late now to stop. Come, come with me, climaxing, peaking, riding physical waves faster and faster and slower, almost stopping sharing oxygen. And then it starts all over again. This is our body's reality. There's no other reality but our own as we orbit back into bicolored trichomatic vapors to cumulus stratus holding on to macro skies and we know we've been there before, so we wait for the next spot. And this time our minds and our bodies are one, and the prismatic wave takes us higher than the last back to solitary oceans and racing shattered blues and reds and yellows. And we found the corners of our minds. We found the depths of our bodies. Of our bodies. We found the prismal screams scream, scream, scream, scream, scream.